Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De president van de Europese Centrale Bank, Draghi, vindt dat de landen van de eurozone grote vooruitgang hebben geboekt in de bestrijding van de eurocrisis. Hij noemt die vooruitgang zelfs verbluffend. Als je vandaag vergelijkt met vijf maanden geleden is de eurozone een andere wereld. Dat zei Draghi op het World Economic Forum in Davos. Hij is vooral positief over de plannen voor strengere begrotingsregels. Maandag komen die opnieuw aan de orde op een EU-bijeenkomst. De ECB-directeur vindt ook dat de positie van banken is verbeterd. Ze hebben meer kapitaal en minder schulden en zijn beter bestand tegen de perverse prikkels die de crisis veroorzaakte, zei Draghi. Nog geen twee weken geleden noemde hij de situatie in de eurozone zeer ernstig. Het College Bescherming Persoonsgegevens is bezorgd over het nieuwe privacybeleid van Google. Die zoekmachine houdt nu al per gebruiker profielen bij over het gebruik van Google-producten als YouTube, Gmail en de zoekmachine zelf. Vanaf 1 maart wil Google die gegevens samenvoegen in één profiel. Zo kan veel gerichter worden geadverteerd, zegt het bedrijf. Er komt veel kritiek van gebruikers en juristen die zeggen dat het onduidelijk is wat Google precies met de enorme voorraad gegevens gaat doen. Bovendien kunnen mensen de nieuwe voorwaarden niet weigeren. Een havenbedrijf in Groningen heeft een grote scheepschroef terug die bijna een jaar geleden werd gestolen. De bronzen schroef van 8000 kilo verdween in mei van het terrein aan de Eemshaven. Korte tijd later werd hij ontdekt bij een ijzerhandelaar. Die zei dat hij er 18.000 euro voor had betaald. Het kostte het havenbedrijf maanden om te bewijzen dat het de eigenaar is van de schroef. De rechter heeft nu besloten dat de schroef terug moet. De dieven zijn nooit gevonden. Het weer, in het zuiden toenemende bewolking. Morgenochtend in het zuidwesten wat buien. Smiddags overal droog, het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. Een aanrijding op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en het Gouwe Aqueduct 6 kilometer.